Jobboot met het NOS-journaal. Artsen zonder grenzen Afrika volkomen uit de hand loopt. De organisatie zegt dat ze niet meer in staat is om voldoende hulp te bieden. In Guinea, Sierra Leone en Liberia zijn al meer dan 330 doden gevallen door het ebola-virus. Artsen zonder grenzen roept internationale organisaties en regeringen op om meer gezondheidswerkers te sturen. Ook moet er meer worden gedaan om mensen voor te lichten over manieren om verspreiding van ebola tegen te gaan. De Wereldgezondheidsorganisatie onderschat de ebola-epidemie in West-Afrika zegt Artsen zonder Grenzen. De Oekraïense president Poroshenko heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd in de strijd tegen de pro-Russische separatisten in het oosten van het land. De wapenstilstand duurt een week. Volgens Poroshenko is het een eerste stap op weg naar een oplossing voor het conflict. Het staakt het vuren geeft de separatisten tijd om de wapens neer te leggen en het land te verlaten. Maar of ze dat ook zullen doen is nog maar de vraag. De laatste dagen is weer zwaar gevochten om de stad Donetsk in het oosten van Oekraïne. Het stelsel van woningcorporaties gaat op de schop. Minister Blok wil dat de corporaties zich weer gaan richten op het huisvesten van mensen met een lager inkomen. Verder wordt het toezicht versterkt en komen er bindende afspraken met corporaties over wat nodig is op het gebied van sociale huisvesting. Minister Blok wil voorkomen dat corporaties in commerciële projecten stappen waarbij de huurders opdraaien voor de verliezen. De minister wil verder de wettelijke mogelijkheid om toezichthouders bij wanprestatie te ontslaan. Bij energiebedrijf Eneco verliezen komend jaar ruim 400 mensen hun baan. Het gaat om medewerkers van de dochterbedrijven Jules en Stedin, waar in totaal 4000 mensen werken. Eneco zegt dat er alles aan gedaan wordt om ander werk te vinden voor de mensen die hun baan nu verliezen. De vakbonden reageren teleurgesteld, ook al hielden ze rekening met ontslagen bij Eneco vanwege bezuinigingen. Het weer vanavond opklaringen. Vannacht bewolkt. Het koelt af tot zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt met lokaal een bui. In de middag en avond geregeld zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Zondag meer zon. De kans op een bui is dan klein.